Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De Catalaanse separatist Puigdemont blijft voorlopig vastzitten. Hij werd gisteren bij de Duits-Deense grens opgepakt na een lezing in Finland. Een onderzoeksrechter heeft nu bepaald dat Puigdemont in de cel blijft... tot een hogere rechter heeft beslist over uitlevering aan Spanje. De Spanjaarden willen Puigdemont berechten... omdat hij een van de initiatiefnemers was voor het illegale referendum... over onafhankelijkheid van Catalonië. De Amsterdamse crimineel die was opgepakt vanwege betrokkenheid bij de moord op Heineken-ontvoerder Cor van Hout is weer vrijgelaten, meldt zijn advocaat. Sjaak B. werd twee weken geleden opgepakt nadat Astrid Holleder onder Ede had verklaard dat haar broer Willem had gezegd dat Sjaak B. betrokken was bij de liquidatie van Van Hout. B. is nu vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Een man van 45 uit Nieuwkoop zit vast op verdenking van vrijheidsberoving en verkrachting. Hij zou anderhalve week geleden in Breukelen een vrouw meerdere malen hebben verkracht en daarna vastgebonden achtergelaten. De vrouw kon dankzij een voorbijganger de politie waarschuwen. De verdachte werd een paar dagen later opgepakt. FC Twente heeft trainer Gert-Jan Verbeek per direct op non-actief gezet. Verbeek wordt verantwoordelijk gehouden voor de zwakke resultaten... en de slechte werkrelatie met spelers en staf. FC Twente staat laatste in de eredivisie en won onder Verbeek maar één wedstrijd. Directeur Jan van Halst mag wel blijven, maar hij is geen technisch directeur meer, alleen nog maar commercieel. Het Nederlands elftal heeft voor een verrassing gezorgd door in een oefenwedstrijd Portugal te verslaan met 3-0. De doelpunten werden in Genève voor rust al gescoord door Memphis, Babel en Van Dijk. Het weer. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt min, 4 tot, min 1 tot plus 4 graden. Morgen bewolkt en in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. Dan wordt het overdag ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM.